Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De buitenlandchef van de weren uit Jemen. Als Europese staatsburgers willen vertrekken, dan zal de EU te hulp schieten, zei ze. Het is niet bekend hoeveel Europeanen in Jemen zitten. De strijd in Jemen lijkt te ontaarden in een burgeroorlog. In verschillende steden vechten allerlei bevolkingsgroepen tegen het leger van president Saleh. Duizenden mensen zijn gevlucht voor het geweld. President Saleh weet nog steeds van geen wijken, ook al eisen betogers al sinds januari zijn vertrek. Gisteren raakte Saleh licht gewond bij een genaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens Saleh was de aanslag het werk van een rebellerende stamleider, maar die zegt juist dat Saleh de aanval in scène heeft gezet om hem in een kwaad daglicht te stellen. Sinds het begin van de opstand zijn in Jemen bijna 400 mensen om het leven gekomen. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde en twee anderen verwonde, stond bekend als een zorgmeider. Hij was, het was al 13 jaar bekend dat hij psychische problemen had, maar hij weigerde alle hulp die werd aangeboden. De man van 41 kreeg gisteren ruzie met buurtbewoners toen hij coniferen in brand wilde steken. Hij viel hen aan met een zwaard en een bijl. Eén buurman kwam erbij om het leven, twee anderen raakten zwaar gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De dader werd door de politie doodgeschoten. Burgemeester De Pla spreekt van een inktzwarte dag voor Hoensbroek. Hij zegt dat er geen aanwijzingen waren dat de man tot deze daad zou komen. Het vrouwenteam van de Alkmaarse voetbalclub AZ stapt over naar Telstar. AZ had al eerder bekendgemaakt te willen stoppen met vrouwenvoetbal, terwijl Telstar uit Velsen-Zuid er juist mee gaat beginnen.